Kees Groot met het NOS-journaal. Christchurch heeft zich opnieuw een redelijk zware aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Volgens Radio Nieuw-Zeeland zijn winkelcentra en kantoren geëvacueerd en is op sommige plekken de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Christchurch werd tien maanden geleden ook getroffen door een beving, toen met een kracht van 6,3. Daarbij vielen 180 doden. De Europese Unie heeft Turkije en Frankrijk opgeroepen om hun diplomatieke rel niet uit de hand te laten lopen. Turkije verbrak gisteren alle officiële contacten met Frankrijk. Dat was een reactie op het wetsvoorstel dat het Franse parlement heeft aangenomen... waarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw door de Turken strafbaar is. De burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara wil voor de Franse ambassade een monument oprichten... voor het Franse geweld tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog... De Europese Unie zegt dat het een zaak is tussen twee landen, maar riep Turkije en Frankrijk wel op elkaar in hun waarde te laten. Medewerkers uit de verslavingszorg roepen de politiek op om de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien. Volgens hen gaat de verslavingszorg terug, terug naar af als de bezuiniging van 600 miljoen euro doorgaat. Goed opgeleid personeel komt op straat te staan, schrijven de ondernemingsraden van tien verslavingsinstellingen in een brandbrief aan de politiek. Ze waarschuwen dat de maatschappij uiteindelijk duurder uit is door de bezuinigingen. De medewerkers verwachten dat verslaafden vaker naar ziekenhuizen of de dure crisisopvang gaan. Yaya Touré is Afrikaans voetballer van het jaar geworden. De Ivoriaanse middenvelder van Manchester City kreeg in de Ghanese hoofdstad Accra de trofee uitgereikt.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 jou. Ik blijf jou altijd trouw, want door jou werd de lucht weer blauw. ja, jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want door jou werd de lucht weer blauw.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 I've been real, the game's over. Fall back platinum. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. Looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish. I don't do this. I have been playing myself, baby. I don't care. Cause your love's got the best of me, and baby, you're making a fool of me. You got me sprung, and I don't care who sees. Cause baby, you got me, you got me, you got me so crazy, baby.